Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Oud-PVV-Kamerlid kabinet steunen. Dat zei hij in het Kamerdebat over zijn vertrek uit de PVV. Brinkman kan zich niet voorstellen dat hij tegen de bezuinigingen zal stemmen... waarover VVD, CDA en PVV onderhandelen. Hij legt daarvoor geen eisen op tafel... en zo nodig zal hij zijn handtekening onder het akkoord zetten. Brinkman zei dat hij een motie van D66 zal steunen waarin staat dat het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen mensen wegzet. De Amerikaanse president Obama bezoekt zondag de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Dat is de zwaarst bewaakte grens ter wereld. Obama wil laten zien dat hij Zuid-Korea steunt. Op de grens ligt de gedemilitariseerde zone, een gebied dat vol ligt met landmijnen en prikkeldraad. Obama's voorgangers Bush en Clinton bezochten de grens ook. Clinton noemde het gebied de engste plek op aarde. Noord- en Zuid-Korea sloten in 1953 een wapenstilstand, maar de vrede is officieel nooit getekend. In Guatemala zijn vijf voormalige paramilitairen veroordeeld tot bijna 8000 jaar cel voor een massamoord in 1982. In het dorp Plan de Sanchez vermoorden ze ruim 250 indianen. De rechtbank gaf iedere militair voor elke moord 30 jaar cel. Het bloedbad was een van de ergste tijdens de burgeroorlog in Guatemala tussen 1960 en 1996. In het dorp werden voornamelijk kinderen, vrouwen en ouderen omgebracht. In Bunnik is een gemeenteraadslid opgestapt omdat hij jarenlang zwerfvuil heeft gedumpt in de tuin van zijn buurman. Hij liep tegen de lamp toen de buurman een camera plaatste. Het zou gaan om een uit de hand gelopen burenruzie. Het nu afgetreden raadslid van de PvdA en GroenLinks, die in Bunnik één fractie vormen, heeft zijn excuses aangeboden.